In de peilingen heeft hij een kleine voorsprong. Deze stemmer legt uit waarom zijn stem naar de oppositie gaat. When this earthquake happen, they leave here the people for the for die nobody come here for days here for help. Inmiddels hebben de partijleiders zelf ook hun stem uitgebracht. Op het IJsselmeer is de politie op zoek naar een man. Hij sloeg gisteren in de buurt van Enkhuizen overboord van zijn zeilboot... nadat hij was geraakt door de giek, meldt NA Nieuws. Een tweede persoon sprong achter hem aan, maar kon hem niet meer vinden. De reddingsdienst zocht gisteren met een vliegtuig en een helikopter naar de man. Daarna nam de politie het over. Een Amerikaanse onderzoeker heeft voor de kust van Florida een record leven onder water gebroken. In zijn onderwaterhotel van 10 vierkante meter tikte de man gisteren dag 74 aan. The record is a small bump and we love it and I really appreciate it. I'm honored to have it, but we still have more science to do. The science doesn't stop here. Ja, want in totaal wil de Amerikaanse onderzoeker 100 dagen onder de zeespiegel blijven. Hij wil het effect van de grotere luchtdruk op het lichaam onderzoeken. En hij wil met zijn onderzoek laten zien dat die druk je lichaam sterker maakt. En de illegale rave in Laagkeppel, Gelderland... die de politie deze ochtend heeft beëindigd... was helemaal geen rave. Althans, dat beweren de organisatoren van het feest zelf tegen Omroep Gelderland. Nou, dit was geen feestje. Eh, wij zijn hier allemaal bij om, eh, om ons Pierre te herdenken. Dus eh, ja, dat zit gewoon met een diep gevoel. Ehm, dus ja, leuk, <laughs> leuk is anders. Ik bedoel, we hadden hem nog graag bij ons gehad. Ja, en de verslaggever vroeg meerdere keren wie Pierre dan was... maar kreeg daar niet helemaal een nuchter antwoord op. zijn herdenkingsfeest duurde in ieder geval tot deze ochtend. De politie moest bijna 200 mensen wegsturen... omdat ze maar door bleven stampen op keiharde muziek. Omwonenden hadden er flink last van. En dan nog het weer. Direct aan de kust kun je wat wolkenvelden zien.